Annette Schut met het NOS Journaal. Israël zegt te beginnen met het droppen van hulpgoederen boven de Gazastrook. In een verklaring van het leger wordt gesproken van een serie van acties... om de humanitaire situatie te verbeteren. Israël zegt verder dat er bij Gaza doorgangen komen voor VN-konvooien... om op een veilige manier voedsel en medicijnen af te leveren. Het land staat onder grote internationale druk om de honger in het gebied te bestrijden... Door ondervoeding zijn voor zover bekend ruim 100 mensen omgekomen, waaronder ook tientallen kinderen. Hulporganisaties zien weinig in voedseldroppings. Ze noemen het een druppel op een gloeiende plaat. In Rotterdam zijn bij het jaarlijkse zomercarnaval meerdere mensen aangehouden. Bezoekers werden preventief gefouilleerd en daarbij werden onder meer messen en vuurwapens in beslag genomen. Ook werden mensen aangehouden voor openbaar dronkenschap. Volgens politie is het druk in de stad na de carnavalsoptocht. De bonte stoet praalwagens, carnavalsgroepen en dansers trekt al jaren veel bekijks. Een meisje van elf is vanmiddag met een auto een woning in Hengelo binnengereden. Volgens lokale media mocht ze van haar vader, die naast haar zat, een stukje rijden. Haar moeder en een baby zaten op de achterbank. Bij een T-splitsing trapte het meisje het gaspedaal in toen ze wilde remmen. Bij het ongeluk in Hengelo zijn geen gewonden gevallen. Ook de bewoners van het huis waar de auto naar binnen reed bleven ongedeerd. In Eindhoven is de gevel van een appartement zwaar beschadigd... toen de bewoner binnen een campinggasstel testte. Daarbij ontplofte zeker één gasfles. De man bleef ongedeerd. Het weer. Er trekken vannacht wat buien over het land. Het kan daarbij flink doorplensen.